In veel plaatsen in het land zijn na de wedstrijd van Oranje spontane volksfeesten uitgebroken. Op wat kleine incidenten na spreekt de politie van een gemoedelijke sfeer. Wie komende dinsdag de tegenstander van Oranje wordt in de halve finale is nog niet bekend. De winnaar moet komen uit de kwartfinale tussen Ghana en Uruguay. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. De brandweer in Brabant kampt met een tekort aan bluswater... bij het bestrijden van de brand op de Strabrechtse heide bij Mierlo. Zeker 150 hectare natuurgebied is al verwoest. Ruim 200 brandweerlieden zijn ingezet, net als een transporthelikopter van de luchtmacht. Die haalt met een grote waterzak water uit het kanaal de Zuid-Willemsvaart. De brandweer verwacht nog zeker tot morgen vroeg bezig te zijn met blussen. Informateur Cenk Willink praat morgen met de vier partijen die een coalitie van Paars Plus kunnen vormen. De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks schuiven gezamenlijk aan bij de informateur... CDA-fractievoorzitter Verhagen is teleurgesteld dat de kabinetsformatie nu de kant van PaasPlus opgaat. Twee mannen moeten 20 en 23 jaar de cel in voor een liquidatie op de snelweg. In september 2008 namens op de A73 met machinegeweren een auto onder vuur. Een inzittende kwam om het leven. De veroordeelden gaven leiding aan een criminele organisatie die hennepkwekerijen exploiteerde. De man die werd geliquideerd zou hen naar de kroon hebben gestoken. De finale van het heren-enkelspel op Wimbledon gaat tussen Thomas Berdych en Rafael Nadal. In de halve eindstrijd versloeg hij de Brit Andy Murray in drie sets. Berdych die schakelde de als derde geplaatste Novak Djokovic uit. De herenfinale op Wimbledon is zondag. Het weer. In het westen enkele pittige regen- en onweersbuien. Morgenmiddag ook in de rest van het land met kans op windstoten en hagel. Temperatuur is 22 graden in het westen en 30 graden in het oosten.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 hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here?